Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Donald Trump snijdt zijn banden met zijn bedrijven door... als hij in januari president van de Verenigde Staten wordt. Op Twitter schrijft hij dat hij zijn imperium verlaat... en dat hij zich totaal op zijn nieuwe baan wil concentreren. Hij doet dat om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Over twee weken maakt hij in een persconferentie samen met zijn kinderen bekend... hoe hij dat precies gaat doen. Rusland wil opheldering van Turkije over uitspraken van president Erdogan. Die zei gisteren dat het Turkse leger in Syrië uit is op de val van president Assad. Moskou, de belangrijkste bondgenoot van Assad, zag dat naar eigen zeggen niet aankomen... omdat Erdogan eerst wat anders zei. In augustus stuurde Turkije troepen, tanks en gevechtsvliegtuigen naar Syrië. Erdogan zei toen dat hij dat besluit had genomen uit ergernis over het zwakke internationale optreden in Syrië. De inspectie voor leefomgeving en transport wil dat taxidienst Uber een boete van 650.000 euro betaalt voor het opnieuw overtreden van de taxiwet. Volgens de inspectie maakt het bedrijf illegale constructies mogelijk, waardoor chauffeurs zonder vergunning konden rijden door die van een ander te gebruiken. Uber zegt dat deze constructie algemeen geaccepteerd is in Nederland. De boete maakt deel uit van een dwangsom die de inspectie eerder oplegde voor het opgeheven Uber-pop, waarmee ook chauffeurs zonder vergunning reden. Minister Koenders gaat er in de EU voor pleiten om het overleg met Turkije over een EU-lidmaatschap op te schorten. Eerst voelde hij daar weinig voor, maar omdat een Kamermeerderheid dat wil... gaat Koenders zijn EU-collega's polsen, zei hij in de Tweede Kamer. Volgens Koenders maakt het kabinet zich zorgen over de ontwikkelingen rond de rechtsstaat in Turkije. Sinds de mislukte staatsgreep in juli zijn duizenden advocaten, rechters en leraren ontslagen. Vanochtend werd duidelijk dat ook de Duitse bondskanselier Merkel de onderhandelingen met Turkije op een laag pitje wil zetten. Het weer in het noorden en midden van het land bewolking. In het zuiden schijnt de zon de komende uren nog.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 Voor de Koentunnel staat 4 kilometer file. Een vrachtwagen, een te hoge vrachtwagen, heeft een aantal camera's kapot gereden in een van de tunnelbuizen. En daarom eh, zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging loopt op tot een half uur.